Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij de nieuwe noodopvang in Uggelen overnachten voor het eerst asielzoekers. Ze zijn gisteravond vanaf het aanmeldcentrum in Ter Apel per bus naar de nachtopvang gebracht. De komst van asielzoekers naar Uggelen leverde eerder veel protest op. De tijdelijke opvanglocatie ligt dicht bij een basisschool. Daar werden spandoeken opgehangen en bij het pand zelf was een explosie. Een nachtnoodopvang is bedoeld voor asielzoekers voor wie geen slaapplek is in Ter Apel. Overdag worden ze weer naar het aanmeldcentrum gebracht. Israël zegt dat de waarschijnlijke opvolger van Hezbollah-leider Nasrallah is gedood. Volgens het leger is Hassem Safjedin drie weken geleden omgekomen bij een luchtaanval in Beirut. Er werd al vanuit gegaan dat Safjedin die aanval niet had overleefd. Safieddin was een neef van Hezbollah-leider Nasrallah... die een week eerder om het leven werd gebracht. Hezbollah heeft de dood van Safieddin nog niet bevestigd. Atlete Zoe Setny zegt dat ze tijdens haar carrière meerdere keren slachtoffer is geweest van grensoverschrijdend gedrag. Dat schrijft ze op Instagram. Eind vorig jaar deed zich een situatie voor die volgens Setny de laatste druppel was. Mede door de manier waarop het door de autoriteiten is behandeld. De 22-jarige sprinster zegt dat ze daardoor het hele seizoen heeft gemist, inclusief de Spelen. Vorige week liet ook discuswerpster Jorinde van Klinken weten slachtoffer te zijn geweest van grensoverschrijdend gedrag. De Tweede Kamer wil een verbod op achteraf betalen in winkels. Daarover is afgelopen dag unaniem een motie aangenomen. In veel online winkels kunnen aankopen al achteraf betaald worden. Maar betaaldiensten Klarna en Adyen willen die mogelijkheid nu ook aanbieden op pinautomaten in fysieke winkels. De Kamer maakt zich daar al langer zorgen over. Mensen zouden erdoor in de schulden kunnen raken, vooral jongeren. En half november komt de staatssecretaris met een reactie.